Watermalgemoed met het NWS Journaal. De ouders van een Amerikaanse jongen die op school vier mensen doodschoot... zijn zoek sinds het OM in Michigan hen voor dood door schuld wil vervolgen. Volgens een advocaat zijn ze al eerder deze week voor hun veiligheid uit hun huis gevlucht... maar de ouders zouden zich wel willen melden bij justitie. Het wapen waarmee de jongen van 15 dinsdag slachtoffers maakte... had hij samen met zijn vader gekocht. Het OM vindt dat de ouders beter op de jongen hadden moeten letten. Bij huiszoekingen op 12 plekken in Zuid-Holland, Brabant en Zeeland... heeft de politie naar eigen zeggen een heel arsenaal aan wapens gevonden. Bij de invallen eerder deze week in woonhuizen en bedrijfspanden... werden automatische vuurwapens, stroomstootwapens, geweren en revolvers in beslag genomen. En munitie en 3D-printers waarmee vuurwapenonderdelen kunnen worden gemaakt. In het onderzoek naar de handel in vuurwapens zijn tot nu toe vijf verdachten opgepakt de eerste avond dat mensen zich bij de GGD konden melden... om te helpen bij het zetten van boosterprikken... hebben zo'n 1500 belangstellenden dat gedaan. Op de site ggdreservisten.nl kunnen oud-GGD-medewerkers zich aanmelden... en anderen die bevoegd zijn om te vaccineren, zoals geneeskundestudenten. Volgens Europa en de VS gaan de onderhandelingen met Iran over het atoomakkoord erg moeizaam. De delegaties hebben afgelopen week in Wenen gesproken. Iran zegt dat er voorstellen zijn gedaan om de illegale en vrede sancties tegen het land van tafel te krijgen. De gesprekken moeten de atoomdeal uit 2015 nieuw leven inblazen. Bedoeld om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen tegen PEC Zwolle eindigde in 1-1. In de tweede helft profiteerde Groningen van een eigen doelpunt van PEC. Het weer vannacht bewolkt en wat regen. In het noorden kans op nevel of mist. Het koelt af tot een graad of 3. Overdag vanuit het westen regen. En dan 5 tot 7 graden. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. van ZFM. I remember the sickness was forever. I remember snuff videos.